cocktails en vuurwerk. Er zijn meerdere verdachten opgepakt en de plaat denkt dat er nog meer arrestaties volgen. Bij een grote brand bij een autobedrijf in Noord-Holland is asbest vrijgekomen. De veiligheidsregio houdt in de gaten waar precies. Omwonenden van het bedrijf in het plaatsje Noordscharwoude hebben een NL-alert ontvangen. Het advies is om binnen te blijven, zodat er geen asbest huizen binnenkomt. Mathieu van der Poel heeft voor de zevende keer in zeven veldritten gewonnen. De wereldkampioen was ook verreweg de sterkste in de grote prijs Sven Nijs in het Vlaamse Baal.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 some brew and I might just chill. But I'm the type that like to light another joint like Cypress Hill. I still do be spit loogies when I puff on it. I got some bucks on it, but it ain't enough on it. Go get the S, the T, I, D, E, S. Nevertheless, I'm hella fresh, rolling joints like a cigarette. So pass it across the table like ping pong. I'm gone, beating my chest like King Kong. It's on, wrap my lips around the phony. And when it comes to getting another stogie, fools all kick in like Shinobi. Know me, friend hit bit. Unless you pull out the fat crispy. Five dollar bill on the real before it's history. Cause fools be having them vacuum lungs. And if you let them hit it for free, you hella dumb. dumb. I come to school with a Taylor on my earlobe. Avoiding all the flick teasers, skeezers, and weirdos. That be throwing off the land like where the bomb at. Give me two bucks, you take a puff and pass my bomb back. Suck up the dank like a slurpee. The serious bomb will make a nigga the joint be burning my hand. Next time I roll it in a hamper to burn slow, so the ashes won't be burning in my hand, bruh. Hoogies get hit, but they know they got a pinch and bent. I roll a joint that's longer than your extension. Cause I'll be damned if you get high off me for free. Hell no, you better bring your own slip cheap. What's up, don't babysit that? better pass the joint. Stop hitting cause you know you got asthma. Crack the 40 open, homie, and guzzle it. Cause I know the weed in my system is getting lonely. I gotta take a whiz test to my PO. I know I feel cause I done smoked major weed, bro. And every time we with Chris, that fool rolling up a fatty. But the Tango race straight had me. Made my yesternight thing, got me hung off the night train. You fade, I fake, so let's head to the east. Hit the stroll tonight, oh, so we can roll big hot sheets. I wish I could fade the 8, but I'm no budget. Still rolling the 2 though, cut the same old bucket. Foggy window, soggy endo. I'm in the land, you smoke with my kid up in smoke. Yuck, I spray you, layin' down. Up in the OAK, the town. Homies don't play around, we down to blaze a pound. Then ease up, speed up through the ESO. Drink the VSOP up with the the lemon up, and everybody's up. I'm the roller that's quick to fold a blunt out of a bunch of sticky doja. Hold up, suck up my weed, it's all you do kicking feet. Cause we're IBs, we need to have like a foo foo. Sublime, funk, soul en R&B. She said, take your taking it. New condo, say your name at the front. You can stay if you want. It's been one of those nights, one of those nights I ain't had in a minute. It's been a minute, had to pop a shroom to recreate the feeling. But it's never the same as the first time we did it. First time we did it, but I let my guard down for you. cause I rain in my eyes, rain in my eyes.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 Er is geen gevaar meer dat de afgebrande Vondelkerk in Amsterdam verder instort. Door de brand vannacht is een groot deel van die kerk verwoest. De toren en het dak zijn wel naar beneden gekomen. En het Oogziekenhuis in Rotterdam heeft 14 mensen behandeld door vuurwerk. Het gaat vooral om kinderen die als omstander zijn geraakt. Sublime weer. Er regelt buien en weinig zon. Wel een wind die hard kan zijn. Het wordt zo'n 5 graden. De beste funk, soul en R&B. op Sublime. Sublime. Your Soulmate.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 snelpakkers. Anders schrijf je mis. Reizen door Vietnam, ja, dat is een droomvakantie. Maar het wordt pas echt een droomvakantie met Nederlandse reisleiding die ook de lokale taal spreekt. Boek nu op anwb.nl slash vakantie. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech.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 Boek op anwb.nl steeds vakantie en krijg tot 500 euro korting. Dit is Sublime. Overal digitaal te beluisteren via de app, smart speaker, DAB+, en sublime.nl. Maar eerst het nieuws van 7 uur.